11 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs in november 2015. Hij staat in Brussel terecht voor een schietpartij in 2016 in de Brusselse gemeente Vorst. Drie dagen voor de politie hem oppakte bij een grootschalige actie in Molenbeek. Abdeslam wordt verdacht van poging tot moord in terroristische context op meerdere politieagenten en van verboden wapenbezit. Wanneer het proces tegen Abdeslam voor de aanslagen in Parijs begint is nog niet bekend. Het onderzoek zal naar verwachting pas volgende jaar worden afgerond. Zuid-Korea sluit de komende Olympische Spelen de grenzen voor 36.000 buitenlanders. Onder hen zijn ook mensen die mogelijk banden hebben met de islamitische staat. Een Zuid-Koreaans parlementslid heeft tegen het staatspersbureau Yonhap gezegd dat de inlichtingendienst samenwerkt met buitenlandse diensten bij het vaststellen van de identiteit van de bezoekers. Yonhap schrijft dat de controles alleen bedoeld zijn om de veiligheid tijdens de Spelen, die vrijdag beginnen, te garanderen. Op de provinciale weg bij Ruurlo in de Achterhoek zijn twee mannen van 24 en 27 jaar omgekomen bij een verkeersongeluk. Een derde automobilist, een man van 49, raakte zwaar gewond. Eén auto kwam in de slip terecht, belandde op de andere weghelft en kwam in botsing met een tegenligger. Mogelijk kwam dit door de gladheid. De dodelijke slachtoffers zijn twee mannen uit Hengelo die bij elkaar in de auto zaten. De N315 blijft tot de middag afgesloten. Nederland grijpt in op Sint-Eustatius. Volgens staatssecretaris Knops van Koningsrijksrelaties is het bestuur op het eiland een jamboel. Er zou sprake zijn van financieel wanbeheer, bedreigingen en het nastreven van persoonlijke macht. Het bestuur wordt tijdelijk ontbonden en Knops stelt een regeringscommissaris aan die orde op zaken moet stellen. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door en het blijft droog. Middagtemperatuur tussen de 1 en 4 graden. Vannacht gaat het 3 tot 6 graden vriezen. Morgen meer zon, alleen in het zuidoosten en noorden kans op wolkenvelden.